spoedige start. Joke Teertstra met het NOS-journaal. De chauffeur van de vuilniswagen die gisteren in Hilversum een bejaard echtpaar doodreed... zegt dat hij niets van het ongeluk heeft gemerkt. De man van 31 heeft dat verklaard bij de politie. Het ongeval gebeurde gisteren op het terrein van een zorginstelling. De bejaarde man en vrouw overleden ter plekke. Of de chauffeur wordt vervolgd is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd... en is op zoek naar getuigen. Jordanië heeft bevestigd dat een piloot van een verongelukte straaljager in Syrië gevangen is genomen door terreurgroep Islamitische Staat. IS heeft foto's verspreid waarop te zien is hoe de Jordaanse piloot is omringd door jihadisten. IS zegt dat strijders de straaljager hebben neergehaald boven de stad Raqqa, maar Jordanië kan dat niet bevestigen. Nederlandse F-16's doen ook mee met luchtaanvallen tegen IS, maar alleen in Irak. Huishoudens hebben opnieuw meer te besteden. In het derde kwartaal steeg het inkomen met 2,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Het is het derde kwartaal op rij dat het inkomen van huishoudens stijgt. Daarmee lijkt na een jarenlange daling het herstel ingezet. De inflatie is laag, waardoor mensen meer geld overhouden. Vooral zelfstandigen in de landbouw, detailhandel en de horeca hebben meer te besteden. Het internationale antidopingbureau WADA gaat 3000 bloed- en urinestalen van Russische atleten opnieuw testen. Dat heeft de Russische minister Moetko van Sport bekendgemaakt. Het onderzoek volgt na een documentaire van de Duitse tv-zender ARD over massaal dopinggebruik in de Russische sportwereld. Rusland heeft het WADA beloofd dat aan elk onderzoek wordt meegewerkt. Volgens minister Moetko heeft WADA al 3000 stalen meegenomen. Die worden in Keulen en andere laboratoria onderzocht op dopinggebruik. Het weer, is bewolkt met perioden van regen en motregen. In de loop van de middag breekt de zon door, maar dan wordt het een graad of 9. Morgen af en toe zon, maar ook een paar buien. Daarna wordt het kouder.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 on earth, to men. But men can't go alone. We get lost along the way, but he can bring us home remember him throughout the Without the star above, he left us all a Christmas gift. He left the gift of love.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 Een stars shine for the children. so in love with you, purge the soul. Make love your wenst jullie allemaal fijne dagen en...